CDA, SP, VVD en ChristenUnie. CDA-lijsttrekker Balkenende waarschuwde dat Nederland niet op de pop moet leven... omdat een overheid die te veel geld uitgeeft zijn economie en zijn toekomst om zeep helpt. Ook VVD-lijsttrekker Rutte zei dat er echt moet worden gereorganiseerd... en dat dat niet kan zonder pijnlijke maatregelen. Politiek leider Rauwvoet van de ChristenUnie gaat na de verkiezingen in de Tweede Kamer zitten... ook als de ChristenUnie in de regering komt... Op het SP-congres riep lijsttrekker Roemer op tot een linkse samenwerking. Hij zei dat hij al met zijn PvdA-collega Cohen heeft afgesproken om daarover te praten. Armenië heeft de massamoord van 1915 herdacht. In dat jaar deporteerden de Turken de Armeense bevolking van Oost-Turkije. Daar bekwamen honderdduizenden mensen om het leven. De Armeense president bedankte de vele landen die de massamoord inmiddels als genocide bestempelen. Turkije wijst die benaming af. Ook in Nederland werd de massamoord herdacht. In Assen, Halmelo, Amsterdam waren herdenkingen en kerkdiensten. In IJsland blijft de internationale luchthaven van Reykjavik zeker tot dinsdag gesloten, hebben de luchtvaartautoriteiten op IJsland eh, gezegd boven het zuidelijk deel van het eiland kan niet worden gevlogen vanwege de aswolk die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting. Een deel van het internationale vliegverkeer wordt omgeleid naar een vliegveld in het noorden van IJsland. Judoka Elko van der Geest heeft op de Europese kampioenschappen goud gewonnen in de klasse tot 100 kilogram. Van der Geest, die sinds kort uitkomt voor België, versloeg in de finale Henk Grol Grol kon door een gescheurde buikspier niet voluit judoën.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 Showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10 en straks vanaf 12 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Nu tot aan 1 uur het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En doen we met de eerste de plaat van Boogie Pimps met Sunny, de DJ Dimitri Mash, Room en ook onderweg nog uh, Fatboy Slim, Alphabet en Alicia Keys. Dat kan je allemaal verwachten. De komende half uur hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Danceford FM. Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. weapon, weapon of choice. choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice. Peter got my choice. Don't be shy by the tone of my voice. choice. I listen to the sound of my voice. Uh, <laughs> you can check it all out. It's the weapon of choice. Yeah. Don't be shocked by the tone of my voice. Uh, it's the new weapon, the weapon of choice. Keys en Beyoncé met Put It In A Love Song. Daarvoor een ex-weekly hotshot van uh, pak een beetje twee weken geleden. Fatboy Live Fusing Lazy Rich met Weapon of Choice 2010, de Lazy Rich Mix. En als opening vanavond hadden de Boogie Beans met Sunny. Een oud plaatje uit vervlogen tijden in een nieuw jasje gestoken. En de volgende plaat is de laatste verschenen van Alpha Beat Hole in My Heart. En dan gaan we zo meteen even een blokje met showbiz nieuws doen. Wat voor leuke nieuwtjes en feitjes hebben we allemaal voor je. Dat zometeen na de plaat van Alphabeat and Hole in My Heart. You've made a hole in my heart. You've made a made a hole in my heart. You've made a hole. Zo op de radio worden laatste verschijningen van Alpha Beat en Hole in My Heart. En zo werd het is heel anders. NW Nightwalks, show facts. Van je vrouw moet je het maar hebben. Brad Pitt heeft van zijn vrouw lief te horen gekregen... dat hij misschien maar eens een facelift moet overwegen. Het was voor Angelina Jolie de meest subtiele manier om aan haar mannetje duidelijk te maken... dat ze hem niet meer aantrekkelijk vindt. Sterker nog, het is volgens haar de enige manier om hun relatie te redden. Brad zag de plannen van zijn vrouw niet echt zitten... maar heeft nu toch maar besloten een afspraak te maken bij de arts. Alles voor een goed huwelijk, zullen we maar zeggen. Ja, hè? 50 eh, Cent is homo. Zou je denken van, eh, wat? Homo? 50 Cent is homo en dat tenminste, dat uh, beweert de zanger Rufus Weinrich. Hij zegt zeker te weten dat de rapper op mannen valt. Op Digital Spy CEO UK zegt Rufus, je kunt het merken aan zijn schattige stem. Maar dat is helemaal niet erg hoor, 50 Je mag me altijd bellen. Mijn vriend en ik zijn experts. Je mag altijd langskomen voor een hapje eten en eh, misschien ook wel een toetje. De rapper is zelf blijkbaar nog niet van eh, dit eh, op de hoogte van zijn plan om uit de kast te komen. En vorige maand riep hij nog dat hij maar al te graag seks wil met Beyoncé, Rihanna en Lady Gaga. Nou ja, eh. we zullen het zien. De tijd zal het leren of hij wel of niet eh, ja, homo is. Uh, Amy hoeft implantaten niet te verwijderen, zou je denken van wat? Amy Winehouse kan voorlopig blijven genieten van haar cup idee. De zangeres werd dit weekend met spoed opgenomen in het ziekenhuis... nadat ze klaagde over pijn in haar borst. Even was er sprake van dat de borstimplantaten van de rehabzangeres verwijderd moesten worden. Maar de Britse tabloid The Sun meldt dat Amy met de opdracht veel rust naar huis is gestuurd. De rehabzangeres is momenteel samen met producer Mark Ronson bezig met een nummer van een nieuwe Jazz Bond film. The Sun tekende uit de mond van een... Eh, de zon tekende uit de mond van een enthousiaste Mark op. Er komt iets heel goed aan. Nou ja, zijn benieuwd. Amy Winehouse met de nieuwe soundtrack van de film James Bond. Dat kan natuurlijk niet verkeerd zijn. Eh. nou ja, soundtrack, misschien gewoon een track wat erin volkomt. We gaan het allemaal merken. En Lady Gaga beklad peperdure Birkin-tas. Lady Gaga? Zou Lady Gaga niet zijn als op een hele bijzondere manier laat merken hoe blij ze is met haar Japanse fans? De zangeres had met een zwarte stift op een peperduur Hammers Birkentas de tekst Ik hou van kleine monsters, Tokio liefde begeklad. Een duur grapje, want de tas gaat voor zo'n 4000 euro over de toonbank. Lady Gaga werd dinsdag op het vliegtuig van Tokio gespot met haar boodschappentas. De zangeres is momenteel in eh, Japan voor haar Monsterball Tour. De zangeres die haar fans steenvast als monsters omschrijft... had de tekst ook op haar linker eh, onderarm geschreven. Ja, sommige mensen hebben een rare tik en Lady Gaga helemaal. Ik weet niet of je het van de week gehoord hebt, maar eh, Lady Gaga, die... Uh, is dat, hoe moet dat, zo'n zo, zo, moeilijk woord, maar in ieder geval, ze doet niet aan seks. Ze heeft iets van, seks het is cool als je niet aan seks doet. Nou ja, als je naar Lady Gaga kijkt en naar de outfitjes, dan ga je heel andere dingen denken. Dus misschien houdt ze het maatje voor. We gaan het merken, maar in ieder geval op dit moment heeft ze iets van, ik hoef geen vent, ik hoef geen vrouw, ik ben gewoon seksloos misschien een leuk programma. 40 eh, dagen zonder. Die weten eh, wordt te een grote hit. En eh, Peter Andre date weer. Doe maar een nummertje trekken, dames. Peter Andre is officieel van zijn vrouw Katie Price over. En zegt nu weer lekker te gaan daten. For those who are interested, I can confirm that I'm single. I'm still single, but that I'm very much back on the dating scene. But I won't tell you anything until we've... I've met somebody I'm serious about. Oftewel, even een op je afspreken via zijn Twitter. Dat kan via http://twitter.com slash Pieter. En zo'n eh, schijn, zo'n streepje op de bodem. Andre. En dan eh, kan je een afspraak met de man gaan maken. Eh, nog iets. Leona Lewis wil Gaga achterna. Leona Lewis doet verwoede poging om van haar girl next door image af te komen. Ze is ervan overtuigd dat ze haar stijl radicaal moet veranderen om de wereld te veroveren. En wie kun je dan beter als voorbeeld nemen als Lady Gaga? Als er iemand non-stop in het nieuws is, dan is, eh, is het Lady Gaga. En dat is ook wat Leona Lewis dacht. En daarom gaat ze in het vervolg door het leven als Gaga lookalike. Niet alleen loopt ze tegenwoordig in dezelfde vreemde kleren... ook wil ze haar muziekstijl aan gaan passen. Haar nieuwe album moet net zo verrassend worden als dat van haar grote voorbeeld. En eh, het ziet eruit als een eh, laatste noodgreep om haar carrière een nieuw leven in te blazen. Omdat haar laatste album niet het gehoopte eh, succes heeft gehaald. Nou, tot zover een kort, lang, het is maar nooit bekijkt blokje met zoveel nieuws. We gaan door, terug naar de muziek. Het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En dat doen we met muziek van Silver Futuring John Miles en Music. En dat nummer ken je waarschijnlijk wel. En eens hebben het in een ander jasje gestopt. Dat nu hier uur op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Wam. Music was my first love And it will be my life my last. Music of the future. Music of to me, met The Way It Is. Een oudje opnieuw uitgebracht en daarvoor muziek van Silver featuring John Miles met Music. En ook dat plaatje werd in een nieuw jasje gebracht. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. This is the party update. De party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan vanavond? Nou, zoals altijd beginnen we altijd eventjes met Escape in Amsterdam. Framebusters op het Rembrandtplein. Dat is vanavond met de Rehab versus Eddie van der Swan. Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En in Electric at the Lux hebben we DJ Danny. Vanavond in Hotel Arena hebben we Beat Street. En dat is um, met Fullscale, Good Grip, Graphic, E-Sonic, Steve Boom Selector, JB, MC Marmo en Kleine Vieserik vanavond in de Hotel Arena. Beat Street. Om meer voor leuke feestjes vanavond. Beautiful Fashion. In de Panama met de eh, in het theater Chocolate Puma. Eric E. Leroy Styles. Sin City's Jazz. Brothers in the Boot. DJ Decky en MC vanavond is Elton Jonathan. Dat vanavond in de Panama. Beautiful Fashion. Dus ik denk van, eh, wat, eh, eh, wat, moet ik daarbij voorstellen? Beauty Fashion is een mode- en beauty-gerelateerd concept. Het concept is speciaal uit het leven geroepen voor een nettere en goed geklede uitgaanspubliek dat tevens van mode en beauty houdt. Dus kom niet aan met een of andere korte broeken eh, die je eh, uit de, uit de vuilnisbak hebt, want eh, dan ga je gewoon niet binnenkomen. zei natuurlijk iets wat van, het is mode, het is nieuw en het is, dat wordt de toekomst. Maar in ieder geval, je moet een beetje trendy gekleed zijn, een beetje in de, in de zomerstijl. Nog meer van leuke feestjes vanavond in het Paradiso, Dirty, Dirty, Dirty. in de grote zaal is de Flexicon, Chef, MC Wick en Moortje. En in de bovenzaal hebben we Melly Mel, Steve Boom en Selecta. En in de kelder hebben we Tom Karen, Bron en Job de Wit. Dat vanavond in Paradiso Dirty, Dirty, Dirty. Nog meer leuke feestjes vanavond in de Power Zone hebben we Latino Grooves 2-year Anniversary Tour. En dat is met eh, Nicky Romero. Sexy Kid Kayo, Nopus Dope, uh, eh, Rishi Bash. Dit is van de Latin Villa. Glen B. E-Sonic. En E-Sonic denk je van, hoe de fuck is E-Sonic? Nou, iets is van Wild FM. Tiguan, Marino, Alviro is ook van Opus Dope. Quinten, ex-pornstar, Brian Chundro en Santos. On M. Uh, Rob Boskamp. En het is, uh, ja, Latin Village, Mambo, Curaçao. wordt gewoon een gigantisch feest. Wat dacht je daarvan? En uh, vanavond in de Rai. Als je wat uh, houdt van wat stevigere muziek hebben we In Control Safe Exit Planet. Dat is uh, tot um, ehm, 7 uur in de ochtend. De Third Millennium Society met Wildstyle, Technoboy, Fausto en Artento Divini. Com, Isaac, Frontliner, Stephanie, Dog45, Headhunter, Noise Controllers. En het is allemaal hosted bij D48. En de Imperial Greenhouse Institute is Slim Short. Lucia, Pisco-opvangst, Base Agents... die komen helemaal uit Maleisië... Alpha, Deepak, Beat Providers Live... Titan, Crabsip, eh, B-Front en Digital Funk... en hosted bij MC Villet... En in de Chaos Theory Foundation eh, vanavond de eh, Flavor, Night Dog, Eruption, Party Razor, Evil Activities, Nosferatus, Hellfish, Outlast, Korsakov, Jeff in de Apocalypsis Association... Norman, Wax Weasley, Bas Lady Dana, Ghost, Dune, Panic, Frank Jones en MC's The Syndrome. Dat vanavond allemaal in de Rij in eh, Amsterdam natuurlijk. In Control, Safe, Exit Planet. Het duurt tot in de ochtend 7 uur. En dan gaan we eens even dichter bij huis kijken. Wat dacht je van de Stalker in Kromme tegen Haarlem? Hebben we vanaf Fresh Attitude, Pim Pampet. En dat is met de Corellia Speakers. Ruben Kluits, Adik en David. En het is allemaal in de stalker. Hm, ja, lekker dichtbij. En tot zover over een kort blokje met eh, de parties. Wat er allemaal voor leuke feestjes gaande zijn. Ik moet zeggen, in Zandvoort gebeurt vanavond helemaal niks wat ik heb binnengekregen. Misschien in de kroeg is dat er leuke dingen zijn. Maar als je kijkt op grote schaal van eh, de partyagenda komen ze niet voorbij.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 She like samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little we get a little crazy and crazy crazy. I wanna dance, I wanna dance in the I wanna dance in the Dead Barry erachteraan. Fantastische plaat. Wordt de laatste tijd helemaal grijs gedraaid. Ik mis hem eigenlijk nog in de hitlijsten. Maar eh, ja, wel in de danslijsten, maar niet in de officiële hitlijsten. De Glam Rock Brothers met Glam Rock Brothers moet ik zeggen. Ja, derde biertje en we gaan weer spraak, blablabla. spraak, spraak, spraakgeblek krijgen. De Glam Rock Brothers met Long Train Running. En daarachteraan Tampa. En X-Weekly had ze op Dance for the Fam met eh, Get Funky. En toen werd het even tijd voor eh, de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat staat er deze week op een? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op nummer 10 nieuw binnengekomen. G. Lontra featuring, eh, featuring Shelly D met Save Me. Op nummer 9 nieuw binnengekomen deze week. En uh, dat is meteen de hoogste nieuw binnenkomen deze week. Op nummer 9 binnengekomen. Beltrack featuring Tina Cousin met Can Hold Back nummer 8 één plaatsje gezakt voor eh, Peter Lutz met The Rain. Op nummer 7 ook eh, een plaatsje gestegen deze week voor eh, Sidney Samson... featuring Lady B met Shut Up and Let It Go. Op nummer 6 blijft staan Quintino featuring Mitch Crown You Can't Deny... Op nummer 5 één plaatsige zacht voor uh, eh, DJ Samen met Nelly Furtado met Who Wants To Be Alone. Op nummer 4 vinden we deze week één plaatsje gestegen. Vorige week stonden ze op 5. Ina met Love op nummer 3. Deze week Mac Futuring Dino met Feels Like A Prayer. Deze week op 2. een plaatsje gestegen voor van Door met Renegade. Deze week op 1. Vorige week stond hij ook op 1. En die week daarvoor stond hij ook op 1. De plaat van David Quetta tezamen met Kid Cudi en Memories. En die ga je natuurlijk nu horen hier in de Nightwalk 10 op CFM Zandvoort.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 Party in Miami. Wil je meer weten over die plaat? Kijk er even op danceford.fm. Kom je alles over te weten. Party in Miami staat ook in de Beatport eh, top, top 100 op nummer 1. Top 10, top 100. Maakt niet uit staat op nummer 1 te zeggen tot aan de andere kant van 12 uur.